Mogelijk zouden bij de aanslag ook pistolen en messen worden gebruikt. De verdachten zijn in en rond Melbourne van hun bed gelicht. Bij de acties waren honderden agenten betrokken. De terreurverdachten zijn allemaal Australische mannen van in de twintig... Vier van hen hebben een Libanese achtergrond, de vijfde is geboren in Egypte. De politie denkt dat ze zijn geïnspireerd door terreurgroep Islamitische Staat. De winkels van Bruna zijn inzet van een strijd tussen de postbedrijven Cent en PostNL. Die willen allebei in Bruna-winkels een balie waar mensen pakketjes kunnen ophalen of versturen. PostNL heeft al veel afhaalpunten bij Bruna-filialen... Cent kondigde vandaag aan dat er balies komen in 300 vestigingen van Bruna... waarvan ook DHL gebruik gaat maken. De topman van Cent zegt dat PostNL uit de Bruna-winkels zal verdwijnen... maar een woordvoerder van PostNL wil daar niets over zeggen. In de Italiaanse Serie A heeft een jongen van 15 zijn debuut gemaakt. Pietro Pellegri, die in 2001 is geboren, viel in de slotminuten in voor zijn club Genoa. Hij evenaarde daarmee het record dat ook uit de Serie A stamt. Pellegri is 15 jaar en 280 dagen. Net zo oud als Amadeo Amadei, toen die in 1937 debuteerde voor AS Roma. Het record van jongste debutant in de Nederlandse eredivisie staat op naam van Wim Kras. Hij was 15 jaar en 290 dagen toen hij in 1959 zijn debuut maakte in het shirt van FC Volendam. Het weer vannacht droog, mogelijk ontstaat dichte mist. De temperatuur daalt naar 1 tot 4 graden. Ook overdag droog, af en toe zon. Het wordt 5 tot 8 graden. In de avond regen met een zee harde tot stormachtige wind. Zaterdag eerst nog zonnig, daarna opnieuw eh, regen. Tijdens de kerstdagen is het zacht. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. kerst. Zie. Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu de nacht.